Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Britse oud-premier Boris Johnson trekt zich terug uit de strijd om het leiderschap van de conservatieve partij. En daarmee lijkt de weg vrij voor oud-minister van Financiën Sunak om Liz Truss op te volgen als premier. Hij is al verzekerd van de steun van minimaal 100 partijgenoten die vandaag stemmen over de opvolging van Truss. Voor de wederopbouw van Oekraïne is een strategie nodig die vergelijkbaar is met het Marshallplan na de Tweede Wereldoorlog. Dat schrijven de Duitse bondskanselier Scholz en de Europese commissievoorzitter von der Leyen in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Volgens de twee is steun aan het door Rusland binnengevallen land ook in het belang van de EU. De premier Rutte noemt een YouTube-video waarmee Forum voor Democratie een politiek verslaggever intimideert een nieuw dieptepunt. De video zou het begin zijn van een serie met de naam Rioolratten ontmaskerd. Te zien is hoe Forumkamerlid Van Meijeren een SBS-verslaggever met draaiende camera confronteert... omdat ze volgens hem leugens verspreidt. Noord- en Zuid-Korea hebben waarschuwingsschoten afgevuurd naar elkaar schepen. De landen beschuldigen elkaar ervan dat de schepen de territoriale zeegrens waren overgestoken. De afgelopen weken zijn de confrontaties tussen Noord- en Zuid-Korea weer toegenomen. Zo deed het Noorden meerdere rakettesten. In het noorden van Frankrijk heeft een kleine tornado grote schade aangericht. In het dorpje Bihucourt zijn tientallen daken beschadigd. Straten liggen bezaaid met dakpannen en meerdere bomen zijn omvergetrokken. Eén persoon raakte licht gewond. En Max Verstappen heeft de Grand Prix van de Verenigde Staten gewonnen. Verstappen viel ver terug na een lange pitstop... waarbij een wielpistool haperde... maar hij wist met een late inhaalactie op Hamilton toch te winnen.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 And you shouldn't even care about those roses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. The world, you're holding back.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 Wherever you are, wherever you are. Heartbeat, it speaks up whenever you want me. What you got, I wanna like all week. I need that, I wanna be. people happy. Oh, she don't care about the rest at all. She's got a system they call apartheid.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 Dat schrijven de Duitse bondskanselier Scholz en Europese commissievoorzitter von der Leyen in de Frankfurter Allgemeine Zeitung. En premier Rutte en andere politici veroordelen een video waarmee Forum voor Democratie een politiek verslaggever van SBS6 intimideert. Forumkamerlid Van Meijeren confronteert haar met draaiende camera... omdat ze volgens hem leugens heeft verspreid. Het weer, buien met kans op onweer, maar ook zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het zo'n 17 graden. that darkened the edges, created a path. But colors change forever you want His mountains on Mars and riverbeds too. Infinite stars and there's me and you. There's nothing he's doing, just keep on moving and be here now with me. Won't you be here now with me? You're perfectly sick, you got that mover's disease. It's a one stop shop for that hot sweater.